is. Het Eurovisie Songfestival 2011 in Düsseldorf. Het duo Nicky en Elle scoorden met het liedje Running Scared de meeste punten. Als tweede eindigde Italië en derde werd Zweden. Nederland haalde de finale voor de zevende keer op rij niet. De drie J's werden afgelopen donderdag in de halve finale uitgeschakeld. Het weer in het westen kans op een bui, overdag bewolkt met een aantal buien. Een temperatuur van 14 graden aan de kust tot een graad van 16 in het binnenland.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 Dik de met het NOS Journaal. Op een luchthaven New York is de baas van het Internationaal Monetair Fonds Dominique Strauss-Kaan gearresteerd. Volgens de politie wordt de IMF-topman verdacht van seksueel misbruik van een kamermeisje in een hotel in Manhattan. De socialist Strauss-Kaan wordt gezien als een potentiële uitdager van president Sarkozy bij de Franse verkiezingen volgend jaar. Bij een schietpartij aan de Spiegelgracht in Amsterdam is een dode gevallen. Ook raakten twee mensen gewond. Bij de schietpartij was ook een agent betrokken. Daarom is de Rijksrecherche ingeschakeld die samen met regisseurs uit een andere regio de zaak onderzoekt. Doordat recherche uit andere delen van Nederland meehelpt aan het onderzoek naar de Amsterdamse zedenzaak, zijn de laatste maanden 180 kinderpornozaken extra op de plank terechtgekomen. Daarmee komt het aantal kinderpornozaken dat nog niet is behandeld op 950. Onze politie komt de toename ook door internationale samenwerking, waardoor steeds meer zaken uit het buitenland onderzocht moeten worden. In een sportcentrum in Hoorn zijn bij een vechtpartij tijdens een kickboxgala zeker drie mensen gewond geraakt, van wie één zwaar. Een aantal toeschouwers gingen met elkaar op de vuist en gooiden met, onder meer met stoelen. Buiten de sporthal werd geschoten, daarbij werd niemand gewond. De, daarbij werd niemand geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Sony is begonnen met het opnieuw opstarten van het PlayStation-netwerk. Dat werd vorige maand stilgelegd na een cyberaanval, waardoor persoonlijke gegevens van 77 miljoen spelers op straat kwamen te liggen. Het herstarten gaat niet in één keer, maar land per land. Sony hoopt dat het PlayStation-netwerk eind deze maand voor iedereen weer bereikbaar is. Het Eurovisie Songfestival 2011 in Düsseldorf is gewonnen door Azerbeidzjan. Het duo Nicky en El scoorde met het liedje...